voor spoedige start. Clemens papers met het NOS Journaal de vrije slag voor gemengde teams gewonnen in een nieuw wereldrecord. Niels Kostanje, Karl Stolk, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo zwommen 1800ste sneller dan de Amerikanen drie jaar geleden. Het is al de derde keer dat Nederland deze week EK goud wint op een estafette-nummer. Voor Kromowidjojo is het al de vijfde titel van de EK in Kopenhagen. Femke Heemskerk won eerder vandaag zilver op de 200 meter vrije slag en Maaike de Waard legde op de 50 meter rugslag beslag op een bronzen medaille. De nieuwe rechtse coalitie in Oostenrijk zal de Europese Unie niet verlaten. En ook wordt er in de komende regeerperiode geen referendum over een eventuele exit gehouden. In de regeringsverklaring schrijven de conservatieve EVP en de rechtspopulistische FPE dat een sterk Oostenrijk alleen kan bestaan in een sterk Europa. Wel willen ze dat een deel van de macht van Brussel terugvloeit naar de EU-landen. Gisteren bereikten de partijen na zeven weken onderhandelen een akkoord. En waarschijnlijk wordt volgende week de nieuwe ministersploeg in Oostenrijk beëdigd pvd kamerlid Wieberen van Haga overtreedt met een aantal van zijn panden in Amsterdam de verhuurregels. Volgens het parool wonen in enkele van zijn panden meer huurders dan mag. Sinds 1 januari is in Amsterdam een vergunning nodig voor panden waarin meer dan twee aparte huurders wonen. Maar volgens het parool verzuimt Van Haga om die vergunningen aan te vragen. Die zegt dat hij de panden eerst moet verbouwen om een vergunning te kunnen krijgen. En dat kan niet omdat er huurders in de panden zitten. Op het terrein van Paleis Hoesdijk hebben jagers vanmiddag het lichaam van de vermiste chefkok Edwin Takens gevonden. De politie zegt dat het lichaam is gevonden in een deel van het terrein dat niet toegankelijk is voor het publiek. Er zijn geen sporen of aanwijzingen dat Takens door een misdrijf om het leven is gekomen. Het weer. De temperaturen dalen vannacht tot rond het vriespunt, waardoor het glad kan zijn.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 We gaan er weer helemaal tegenaan. We gaan DJ Falafel gaan we ook natuurlijk weer meemaken om half negen. We gaan de nieuwste trends en hits doornemen. We gaan alles gaan we weer doen. Van 8 tot 9, in ieder geval sorry, van 7 tot 9 is dit de Euro Breakdown. Op CFM Zandvoort. Je hoorde hiervoor Help Me Out van Julia Michaels. En we gaan gelijk door naar eh, een plaat die vorige week eh, ook een vrij hoge binnenkomer had. En dan heb ik het over niemand minder dan onze eigen, uh, de Lordy Kelly Post Malone. Met Homemade Dynamite. Zo nog meer Euro Breakdown. En ik heb er zin in jongens. We gaan er een feestje van bouwen. A couple rebel top gun pilots flying with nowhere to be. Ooh. Don't know you super well, but I think that you might be the same as me. Behave abnormally. Let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. Yeah, awesome, right? So let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love, dancing with our shoes off. No, I think you're awesome, right? far from home. Let's be honest with ourselves, we're way too hard to try. So let's take on the night. If a lot is in the air. Open, finally, we're going and we will fade. lit up the sun. Now I'm waiting here for someone. And oh, love, do you feel this rough? Why is it only you I'm thinking of? My shadows dancing without you for the first time. My heart is open, you walk right in tonight. to ask. We zouden bijna doorschieten naar Louis Fonsi, maar laten we dat nog even niet doen. Die bewaren we. Ik kom net een nieuwtje tegen, dat geloof je niet. Even als, als artiest zijnde, dan, dan, dan zou je toch je eigen nummers moeten herkennen? Of zeg ik nu iets heel raars? Nee, toch? Nee, dat, dat, nou, hier blij dat jullie dat met mij eens zijn. kan je niet horen, maar ik weet 100% zeker dat jullie dit met mij eens zijn. Nee, maar ik, ik, was net heel even een stukje van de krant even aan het lezen. Eh, omdat ik ook... Eh, ehm, ja, daar kwam ik een nieuwtje in tegen. We gaan er maar gelijk over beginnen. Ogene oh, herkent dus hun eigen nummer niet in de Big Music Quiz. Eh, Lisa en Shelly Vol nemen het vanavond tegen onder meer hun zusje Amy Vol op in het RTL-programma de Big Music Quiz. Tijdens het spel Headphone Heroes kunnen twee van de drie OG ze niet raden dat het om hun eigen nummer gaat. Vooral <laughs> Amy vindt dat dus best wel gênant. Dat ze dus Lights in Shadows niet herkent. En eh, ze staat met haar handen voor de gezicht. En ook Shelly, ja, die, daar gaat ook geen belletje bij rinkelen. Ze hebben een fragmentje hebben ze ervan. Ik weet niet of, of, we, dat, of we dat kunnen horen. Dat gaan we eens even kijken of we dat kunnen luisteren. Eens even kijken wat, wat ze gezegd Oh my god, dat we dit niet zeggen. Zeg het, zeg het Dennis. Nee. nee. Jullie mogen het nu zeggen. Is het Light in Shadows? Of, is dat is ook oh, niet... Jean, oh, oh Jean, oh, Jean is goed! <laughs> nou ja, dat blijkt maar. Dat is dus eh, ja, dat je je eigen nummer gewoon niet herkent. En ik, als je dit terugvindt, je zou het even op ad.nl terug moeten zoeken, maar... Dat is, eh, ja, dat, laat het zo zeggen, het is inderdaad, eh, het is wel een soortement van, uh, van gênant hoor. maar ja, moet ik zeggen, dit werd ook gezongen door een klein kindje volgens mij, dus heel eerlijk. Het was, nee, het was nou voor mij nou niet echt heel erg goed verstaanbaar. Dus ik, dit, dit, dit zullen we de dames dan maar vergeven, want ja, dit, dit, dit kan iedereen denk ik wel gebeuren. Dus ja, Jongens, eh, het is eh, kwart over acht. Ik heb er, eh, zoals ik al meerdere malen... en eigenlijk niet vaak genoeg, kan ik het zeggen... maar ik heb er gewoon zo'n zin in. Ah, voor, voor, voor de mensen die meekijken over, over het internet... die kunnen de studio zien, die is helemaal verlicht... Eh, achter mij. Eh, dat, eh, ja, dan voor, de, voor de mensen in ieder geval, kijk even naar mij, kijk achter mij. Ik krijg langzamerhand een beetje last van epilepsie. Want ik heb een stroboscoop achter me van kerstlichtjes. En dat, is gaan, dat gaat gewoon voep, voep, voep, voep, voep, voep, voep, voep. Daar word je helemaal gek van. Echt waar dat is... Nee. Nou, in ieder geval, het is wel hartstikke gezellig hier in de studio. Al eh, ben ik eh, helemaal eh, alleen. Maar om die spanning en in ieder geval, ja, laten we zo zeggen... om die eenzaamheid nou weg te nemen... gaan we gewoon door naar Louis Fonsi. Sí. Oh no, ¿qué pasa de mí?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 Making myself crazy. Out of my mind. Out of my mind. Wrote it down and read it out. Hoping it would save me. only calling cause he's drunk and alone too Don't let him in, you have to kick him out again They say we're supposed to grow, learning from the highs and lows. All eyes lying on me, all begging me to play the role. Cause I'm gonna get it right. I'm gonna get it right. They can try to hold me down, but dankjewel DJ Falafel. Het is twee over half negen. Dat betekent dat wij de lijst der lijsten weer gaan doornemen. Je luisterde hiervoor naar Rita Ora met Anywhere. Daarvoor Diplo featuring Mo met Get It Right. En daarvoor helemaal de voormalig nummer 1 Dua Lipa met New Rules. We gaan eh, door eh, met de lijst. Want op plek 20 deze week staat Haley Steinfeld featuring Alesso en Florida Georgia Line en What met Let Me Go. Op plek 19 Maroon 5, Julia Michaels met Help Me Out en Lordy en Kelly Post Malone en Zaar zitten op plek 18 deze week met Homemade Dynamite. Op plek 17 staat Now Horn met Too Much To Ask. En Louis Fonsi en Demi Lovato staan op eh, plek 16 met hun nummer Ik La Culpa. Zeg ik dat goed? Dat weet ik niet. <laughs> ik hoop het wel. Anders, eh, sorry eh, Louis, ik, eh, ik weet het ook niet helemaal. Portugal, The Man, Feel It Still staat op plek 15 deze week. Twee plaatsen gezakt. Stond op plek 13. Op plek 14 vinden wij Dua Lipa, New Rules. Op plek 13 Diplo featuring Mo. plek, ja, die staat dus nu op plek 13. Is wel flink wat gesprongen. Zes plaatsen ten opzichte van vorige week. Stond toen op plek 19. Op plek 12 vinden wij de beeldschone Rita Ora met Anywhere stond vorige week op plek 10. En Marshmallow featuring Kelly met Silence staat deze week op plek 11. Vorige week op plek 9. En op de nummer 10 staat Sam Smith Too Good at Goodbyes. En die stond vorige week op plek 12, twee plaatsen gestegen. Dat waren de nummer 20 tot en met 10. We gaan luisteren dan nu ook naar de nummer 11. Ja, hoe kan het dan ook anders? Natuurlijk hebben we het over Marshmallow en Kelly, Silence. Zo nog meer Euro Breakdown. Stay hier, blijf ingetuned, want we gaan er nog een mooie afsluiting van maken. Marshmallow, kom maar door. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone. But I'm at one with the side. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me. much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in she can show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that and every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. I'm way too good at good. I miss you, yeah, I miss you, oh, I do. van Julia Michaels. Ik moet zeggen dat ze, eh, ja, net als een aantal andere artiesten, goed vertegenwoordigd is eh, in de lijst. Daar ben ik ook zeer, zeer, blij ook mee. We hebben weer eh, wat, wat spannende, sappige, juicy details. Want we hadden vorige week volgens mij een nieuwtje over Chris Brown. Dat hij een aapje had, volgens mij. Maar hij heeft nu een, een, positieve verrassing. Hij heeft een leuke verrassing voor een school heeft hij opgezet. En eh, ja, om, om, dat even, ja, om daar even na aan te denken. Je moet natuurlijk bedenken, we zitten in de tijd van het jaar dat je wat, wat extra's doet voor elkaar kerst. Je gaat, je gaat, je gaat extra zet je je hart open, je portemonnee <laughs> waarschijnlijk ook op dat moment. En Chris Brown die heeft dat dus gedaan. Die heeft dus letterlijk vrijdag hè, eh, het spreekwoordelijke duit in het zakje gedaan. De zanger bracht een eh, bezoek aan eh, de Columbia Middle School in Decatur, Georgia. De 28-jarige Brown lanceerde op die dag niet alleen een speciale versie van zijn album... maar besloot ook zijn arm om een lerares heen te slaan en haar een bedrag van 50.000 dollar te overhandigen... Op de nieuwe uh, deluxe versie van eh, Heartbreak on a Full Moon, nu getiteld Coughing Season 12 Days of Christmas, staan nog eens 12 extra nieuwe tracks als kerstcadeau. Met de toevoeging staan er nu in totaal 57 nummers op dat album. Wauw! Maar ja, dan nog helemaal wauw. Je zal daar maar staan als lerares. Eh, weet je, kijk, ik weet dat een leraar niet veel verdient. Dus die 50.000 euro, dollar, in dat geval, dat is echt dat ik denk van, eh, ja, wat, wat, moet ik daarvan zeggen? What? Ja, dat dus. Wat? Ik weet het ook niet. Nog een keer. What? Ja, dat dus. Ik snap het ook niet. 50.000 euro. 50.000 euro. Ik weet wel wat ik ermee zou doen. Ik weet het wel. Ik zou eerst eens even een keertje naar, eh, naar een eh, goede stylist gaan. Mezelf eens even helemaal laten opknappen. Want echt, ik heb kop om die is niet om aan te gluren. Maar ja, zo hebben we allemaal eh, wel wat. We gaan eh, weer eh, door met de lijsten der lijsten. Want om tien voor negen gaan wij kijken wie er op nummer 1 staat. Ik ben benieuwd wie dat gaat zijn. Ik heb een lichtelijk vermoeden. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar een, ja, een hartebrekertje. Een fijn plaatje. Voor de geliefde onder ons. Denk ik dat dit wel een lekkere warme binnenkomer is. Want wat doet een geliefde nou? Maroon 5, Sa, What Lovers Do. Say, say, say, hey, hey now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, say, say, hey, hey now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me, tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not? het moment aangebroken. Het moment waar wij allemaal naar uitkijken. Wie staat er op nummer 1 in de Euro Breakdown? We gaan het nu, eh, ja, we gaan het nu achterkomen. We gaan beginnen met de nummer 10. Dat is niemand minder dan Sam Smith. Too Good at Goodbyes. Clean Bandit staat op plek 9 met Julia Michaels met I Miss You. Op plek 8 vinden wij Post Malone met I Fall Apart. Stond vorige week op plek 6. Is twee plaatsen gezakt. Op plek 7 vinden wij Maroon 5 featuring Sa What Lovers Do. Stond vorige week nog op plek 8. Kygo featuring Justin Jesso staat op 6 deze week. En op de nummer 5 vinden wij Zane featuring Zia From Dusk Till Dawn. NF Let You Down staat deze week op plek 4. En op plek 3 hebben wij nog steeds staan Camilla Cabello featuring Young Thug met Havana. Op nummer 2, <laughs> ja, en nou gaat het komen. Want ik denk dat jullie niet weten wie er op nummer 2 staat. Maar ik weet het wel. Post Malone featuring 21 Savage Rockstar is eindelijk van zijn troon verstoten. Eindelijk is het gebeurd. Ik vind het geen, nogmaals, hè, eh, props naar eh, de mensen die, eh, die het nummer gemaakt hebben. Maar eindelijk, eindelijk is hij dan van zijn plek verstoten. En wie heeft dat dan gedaan? Want we hebben één nummer, hebben we dus eigenlijk nog niet gehoord in de Euro Breakdown. En dat is, ja, zal ik het dan maar gaan zeggen? Zal ik het dan maar gaan zeggen? Ik ben er zo blij mee. Ik vind het zo gaaf. En ik gun het er ook echt van harte. Selena Gomez featuring Marshmallow met Wolves. Daar gaan we nu ook gelijk naar luisteren.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 Hell yeah. Hell yeah! Want eindelijk Eindelijk is Post Malone verstoten. Ik had niet verwacht dat het zou gaan gebeuren, maar verdorie jongens. Hij is van zijn troon gestoten. We zitten in eh, de laatste minuutjes eh, van eh, dit ja, laatste uur alweer van hier een aflevering van de Euro Breakdown hier bij ZFM Zandvoort. Even nog ja, wat verder in de historie van Selena Gomez gedoken, want ja, Selena Gomez, we kennen haar natuurlijk... Ik ken haar als de ex van Justin Bieber. Maar uh, eh, Selena Gomez is, dus, eh, in ieder geval is of was te zien in de eh, tv-series Barney and Friends en Wizard of Waverly Places. ze begint haar eigen band Selena Gomez and The Scene en brengt drie albums uit. In 2012 brengt ze ook solo-hits uit. Come and Get It staat in het voorjaar van 2013 op de zesde plaats van de Amerikaanse hitlijst. Eind 2014 staat de Amerikaanse opnieuw op die positie. En op dat moment dan met Hearts Want What It Want... The Heart Want What En eens even kijken, ja, ze heeft nogal een turbulente relatie, eh, eh, relaties gehad. Want in 2017 keert uh, Selena Gomez terug. Ook blijkt ze dan een relatie te hebben met The Weeknd. Haar eerste track komt dat jaar dan uit. In een samenwerking met de Noorse DJ Kygo in 1 En op dat ja, 16 februari verschijnt dan, is dat dan verschenen. Het nummer groeit uit tot een van haar grootste successen in eh, ja, onze koude kikkerlandje. Met eh, Julia Michaels en Justin Tranter schrijft ze eh, de track Bad Liar... die in mei is verschenen dit jaar. In juli wordt Fetish met Gucci Mane de opvolger. In de zomer ja, wordt duidelijk dat helaas Selena een niertransplantatie heeft moeten ondergaan... zodat ze wat minder muziek heeft gemaakt. En eind oktober trapt ze natuurlijk weer echt gewoon finaal echt de hitlijst in met Marshmallow. Met de track Wolves. En eh, ja, daarmee eh, scoort zij dus eh, een nummer 1 hit in de Euro Breakdown. Ik ben echt onwijs, onwijs trots. Blij, heel erg tevreden dat, dat er toch nou ja, een wisseling van de wacht is gekomen. Post Malone, je hebt het goed gedaan. Ik denk dat je ongeveer uh, negen, bijna, bijna negen <laughs> weken wel op nummer 1 hebt gestaan met Rockstar en 21 Savage. En ik, ja, ben benieuwd eh, wat eh, ja, eh, hun plaat I Apart gaat doen in, in, deze, in deze mooie, maar dan nog toch al turbulente lijst. Het zit er weer op jongens. Het is, ja, het is gebeurd. We hebben alweer een aflevering van de Euro Breakdown gedaan. Volgende week, en dat is als het goed is de 23 e hebben wij weer een nieuwe uitzending. Quinten is er nou ook weer bij, dus dan gaan we er weer vol tegenaan. Natuurlijk ook met een nieuwe lijst, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We zijn nog steeds bezig om te kijken of we de, de uitzending eh, voor elkaar kunnen krijgen. En dan, eh, dan wel zo dat we dan eh, de, de, de oud-presentatoren erbij kunnen krijgen. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop echt, echt uit de grond van mijn hart dat dat gaat lukken. Want dat lijkt me echt een spectaculaire uitzending. Weet je, dat we dan ook al drie uur mogen knallen. Waaronder natuurlijk de Euro Breakdown. we gaan ook dan een stukje Euromix doen. Maar we zijn er nog niet. We hebben het nog niet helemaal vaststaan. Maar ik hoop wel echt dat dat gaat lukken. Maar Fingers crossed, fingers crossed. We gaan het meemaken. We gaan eh, eruit jongens, het is klaar. We gaan eh, naar, eh, nog maar één plaatje luisteren en dan gaan wij afscheid van jullie nemen. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe Euro Breakdown. Quinten is er dan ook weer bij. We gaan er weer vol tegenaan. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En ik denk dat we er met niemand beter uit kunnen gaan dan onze prachtige versie van Stargazing. Kaigo, Justin Jesso. Nogmaals bedankt. Dit was de Euro Breakdown. Mijn naam is Mike Belay. ZFM Zandvoort. Tot volgende week. You saying it's hopeless That I should hope less Heaven can help us Well maybe she might You say it's beyond us What is beyond us The sea and signs. We've been meteoric Even before burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. The us see and decide. And I will still be here, stargazing. I still look up Dan wenst jullie allemaal fijne dagen en een